De PSV-fan die twee weken geleden het veld bestormde en de keeper van Sevilla een stomp verkocht, moet twee maanden de cel in. De 20-jarige Dilano K. zegt zelf dat hij zich er niks van herinnert, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Voor ik het wist lag ik op de grond en werd ik meegenomen door beveiligers. En van een vuistslag richting de keeper weet ik al helemaal niks, zei de veldbestormer. Hij wilde vooral stoer doen. Al ziet hij nu in dat zijn actie vooral dom was. En ondanks een stadionverbod wist hij toch het Philipsstadion binnen te komen. Ja, hij miste namelijk zijn clubje PSV. Ja, en ik wilde laten zien dat ik er weer was. Maar dat deed ik op de foute manier en daar heb ik spijt van, zei Dilano. Maar de politierechter geloofde weinig van die spijt. De man mag ook twee jaar lang niet in de buurt van het Philipsstadion komen. En basisschoolleerlingen die elke dag ontbijt krijgen in de klas zijn gezonder en kunnen zich beter concentreren. Het is zo'n succes dat een proef met maaltijden op honderden scholen in ons land nu langer doorloopt en wordt uitgebreid. De organisatie is blij de meeste scholen kiezen eigenlijk voor een ontbijt. En die doen dat dan voor schooltijd. En maken het dan mogelijk dat de kinderen gewoon een boterham eh, kunnen eten. En er zijn ook scholen die kiezen ervoor om een gezonde lunch aan te bieden. En er zijn scholen die dat ook nog eens combineren met eh, fruit. Want dat is ook populair. En iedereen die zelf boodschappen doet, die ziet hoe duur tegenwoordig een appel in de winkel kost. Nou, ik zie vaak dat ouders zich meer betrokken voelen bij de school... en ook om hulp durven vragen als ze in de financiële problemen komen. Het weer vanmiddag wat zon, maar later vallen er opnieuw winterse buien. Vooral in het midden en zuiden. Gaatje op 4. Morgen begint droog. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging...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

Vanavond gaan we zo van oh ja lele. Vijf over twaalf op zoek naar een dader voor onder de lakens. Dus niet te veel vragen. Je lippen die zitten te dicht op mijn kist. Maar ik wil jij, ik wil jij, ik wil jij. Oh, ik weet niet wie je bent, maar dat is zo. Precies wat ik nu zoek, dus hoe het loopt. Zien we dan. de nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Charade, Zo so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net Boston rhymes. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op de die space en nice. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met de picnic. Met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het. Krik, tik. Chris Cross, pas die shots. Geen het trick oh, oh, oh, Ik weet niet wie je bent, maar dat is zo precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt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 To you. And if death was coming for you, I'd give my life for you. 起。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 put a smile on my face. If I said you can never face. ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men with you now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. than a flashing. I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxin' in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxin' when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh, Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS Dip taste Seussies ballers look dumb when they press you Fives and sixes You don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful My summer's been special fly the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted. The love is real. There's no way it can feel like it's tainted, but I can't really explain it. Uh, yeah. show of emotion? Should I be